Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Fractievoorzitter bekendgemaakt in het Nederlands Dagblad. Hij vindt het na 14 jaar tijd voor iets anders. Hij wordt opgevolgd door Kamerlid Gert-Jan Segers. De 53-jarige Slop zit sinds 2002 in de Tweede Kamer... en is sinds 2011 fractievoorzitter van de ChristenUnie. En was dat ook tussen 2007 en 2010 toen André Rauwvoet vicepremier was... in het kabinet Balken en de Vier... Slop was eerder leraar geschiedenis. Hij wordt op 1 januari directeur van het Historisch Centrum Overijssel. De vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, is bezorgd over de toekomst van de Europese samenwerking. Hij is bang dat het project kan stranden, zei hij gisteravond in Amsterdam, waar hij de Huis van Europa-lezing hield. Volgens de eurocommissaris heeft Europa te maken met een perfect storm... door de vluchtelingencrisis die zo snel volgt op de eurocrisis. Hij zei dat hij nooit eerder zo aan het Europese project heeft getwijfeld. Timmermans vindt dat Europa uit elkaar getrokken wordt door nationalistische bewegingen die inspelen op de angsten van de Europeanen. Daar heeft de politieke elite volgens hem geen goed antwoord op. Het kabinet van Curaçao is gevallen. Premier Ben Whiteman heeft zijn ontslag aangeboden aan de gouverneur in Willemstad. Zijn coalitie van vier partijen verloor vrijdag de meerderheid in het parlement... toen een parlementslid haar steun introk. Lijnpogingen hebben dit weekend niets uitgehaald. Whiteman was pas sinds vorige maand premier en volgde Ivar Asjes op... die aftrad omdat hij niet meer werd gesteund door zijn partij. Asjes regeerde sinds 2013 en zijn coalitie was niet populair. Het weer. In het noorden, waait het krachtig tot hard uit het zuidwesten. Op de Wadden soms stormachtig. Verder valt er hier en daar regen of motregen met minima rond 13 graden. Overdag neemt de wind wat af. Verder blijft het wisselvallig met 13 tot 15 graden.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 There's one that strives a hill to come. I am sure I come through, I don't know how. They say a man can be a star. It feels like a You're still out. I'm losing my balance on the tightrope.